Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voor de aanval gisteravond in een rusthuis in Frankrijk is een man opgepakt. Bij de aanval werd een vrouwelijk personeelslid gedood. Daarna opende de Franse politie een klopjacht op de man. De verdachte is 47 jaar en het zou een ex-militair zijn. Een oud topambtenaar, Maarten Ruis, gaat het onderzoek leiden naar het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. Er is aangifte gedaan tegen Frank Gilte, de ex-voorzitter van de ondernemingsraad, vanwege valsheid in geschriften, verduistering en oplichting. Ook toenmalig korpschef Bouwman en oud-minister Opstelten worden onderzocht. In Antwerpen is een Belg aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in Gees in Drenthe. Drie mannen overvielen een woning, de bewoner overleed kort na de overval. De Belg van 21 jaar die gearresteerd is moet ook nog een lange celstraf in België uitzitten. Er zit al een Amsterdammer vast voor betrokkenheid bij de overval. Het internationale Olympisch Comité meldt dat nog eens zeven stalen positief zijn bevonden van atleten bij de Spelen van Peking en Londen in 2008 en 2012. Een van hen is de gouden medaillewinnaar gewichtheffen in 2008 uit Kazachstan. Deze man won ook goud in 2012 en ook daar had hij doping gebruikt. Alle medailles moeten worden ingeleverd. Vanaf maandag kunnen daklozen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag s'nachts terecht in de winteropvang. En energieleverancier Liander zal maandag en dinsdag geen gas en licht afsluiten in verband met de kou. Enexis en Stedin gaan wel door met het afsluiten van aansluitingen van wanbetalers. De Filipijnse politie heeft in één gebouw ruim 1200 illegale Chinezen opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze voor een illegale goksite werken. Officieel is het kantoor een callcenter. De arrestanten, voornamelijk jongeren, worden onder bewaking in het gebouw vastgehouden. Het weer, Um, het, eh, de Mist en een bewolking uit het noorden breiden zich uit over het hele land. En het kan daardoor glad worden. Morgen ook mist.